Visser met het NOS-journaal. Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid roept de top van het Openbaar Ministerie ter verantwoording... omdat er opnieuw is geblunderd met de foto van kroongetuige Nabil B. in het Marengo-proces. Vanmiddag bleek dat voor de derde keer een foto van B. in het strafdossier van die zaak is gestopt. Dat dossier werd verstrekt aan de rechtbank en de verdediging in de zaak. Het OM zegt dat een fout is gemaakt bij het samenstellen van een digitaal bestand. Het Marengo-proces gaat over een reeks liquidaties en pogingen tot moord. De Anne Frank Stichting heeft twee nieuwe foto's gekregen... van de oudere zus van Anne, Margot Frank. De foto's zijn in 1941 gemaakt door de gymjuf en roeicoach... van de toen 15-jarige Margot, die lid was van een roeivereniging. Vanwege anti-Joodse maatregelen moest Margot daarmee stoppen. De foto's zijn geschonken door een neef van de gymjuf. Margot was drie jaar ouder dan haar zus Anne. Beide overleden in februari 1945 aan vlektyfus in Bergen-Belsen... twee maanden voor de bevrijding van het kamp door Britse militairen. Burgemeester Marcouch van Arnhem is bezorgd over de invloed van het salafisme. Het oud-PVDA-Kamerlid zegt een verdubbeling te zien van het aantal moskeeën... van deze fundamentalistische islamitische stroming in Nederland. Hij wil dat de islamitische gemeenschap weerbaar wordt gemaakt... om salafisten buiten de deur te houden... en hij pleit voor meer goede imams. Volgens Marcouch dragen salafistische organisaties vaak imams aan... waardoor ze de moskeeën hun macht krijgen. De burgemeester roept op om waakzaam te zijn... En FC Den Bosch moet de komende twee thuiswedstrijden... deel van de tribune gesloten houden. De club krijgt de straf vanwege racistische uitlatingen... van supporters aan het adres van Excelsior-speler Mendes Morera... afgelopen november. En dan het weer. Vanavond valt voornamelijk in het zuiden nog een bui. Vannacht is het droog met enkele opklaringen. Lokaal kan een mistbank ontstaan. Morgen is het droog en schijnt af en toe de zon.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 Deze van eh, Piet Townsend. Welkom bij deze Alternative FM. En dit was ook uit het jaartal 1985. De muzikale aanlopen. Ja hoor, en daar is die weer. Hè. Dus ik zou zeggen... En dat op de dag dat, eh, geloof ik... Nou ja, dag. Ik weet het niet helemaal zeker. Ik heb een eh, dat eh, gisteren dat apparaat van Max Verstappen is geïntroduceerd. Op de circuit van Engeland, Silverstone wel te verstaan. 1985 is het muzikale jaar waar ik op terugblik. dat heeft alles te maken met de laatste Formule 1 race die wij hier hebben gehad in Zandvoort. En eh, we zijn aan het aftellen. Dus leek het mij leuk om een beetje te gaan eh, babbelen over het jaartal 1985 en over de muziek van 1985. Maar goed, deze man, deze Pete Townsend van de Hoe oorspronkelijk, heeft dit nummer uitgebracht in 1985. En het is ook een, best een grote hit eh, geweest. Hij is sterker nog, hij kwam ook in Miami Vice nog een keer voor. En afgelopen week eh, lag ik nog eventjes naar goede oude Rob Stenders te luisteren. En inderdaad, daar kwam hij ook nog eens een keer voorbij. Denk dat hij in het eh, basispakket eh, van Rob Stenders terecht gekomen is. Dat is dat programma op vrijdagavond Stenders Late Night. En daar komt dat, komen dit soort dingen regelmatig in voor. Goed, dat is het verhaal rondom de Dutch Grand Prix. 1985. Ook wij doen daar even wat mee met de Alternative FM. Maar dan moeten we natuurlijk wel de goede nummers eh, bij elkaar zoeken. Nu is het eh, tijd om even de korte introductie te doen voor de band van vanavond. Ik ben in mijn eentje, dus ik moet het, eh, moet het eventjes zelf eventjes regelen. Want anders dan, dan moet ik eigenlijk iets doen van de applaus. Die komt er echt alleen <laughs> maar van mezelf. Ja, straks is Marcus er ook bij. Dan, eh, dan eh, wordt er eh, ook geklapt als er de nummers... en dan klinkt het iets voller. New Bliss, ze zijn vanavond te gast bij ons. En ze zitten al aan de tafel. De twee broers Jelle en Jochem. Ik kan ze nu gelukkig een beetje uit elkaar halen. Recht voor me Jelle en iets eh, linker, van, links van mij. Ik moet dan die kant op kijken. En hij zit rechts van Jelle. Dat is Jochem. En natuurlijk ook zuslief eh, Renske is meegekomen. dat, eh, dat is altijd leuk. jullie gaan akoestisch spelen. Dat is toch iets totaal anders, denk ik. Want jullie kunnen nogal redelijk pittig spelen, heb ik het idee. Ja, dat is wel iets anders eh, dan normaal. Maar ehm, wel iets wat we de laatste tijd vaker aan het uitproberen zijn. Een liedje zou ook moeten kunnen staan eh, als je alles weghaalt. Eh, weghaalt in de zin van... Ja, als, in, als in alle drukte, alle, alle effecten, alle andere dingen. Ja, er is nog een band ik denk dat, ik eh, wel, eh, dat jij wel weet eh, op wie ik doel. En dat is de band Minor Citizen. Die hebben datzelfde handelsmerk ah. ook wel een beetje. die, die zeggen ook van... Ja, wij spelen stevig, maar je kan ook in een kroeg terechtkomen... waar die ruimte ontbreekt. En dus kunnen we niet zo pittig spelen. Dus dan moeten we wel akoestisch spelen. Is dat ook een beetje jullie manier? Of ja, deels? deels. We spelen het liefst natuurlijk gewoon volle bak en met alles versterkt. weet het allemaal. De mm. akoestische gigs is echt iets van de laatste tijd. Ja. Wat we prima vinden om te doen. Eh, maar ja, het is niet ons plan om daar, ehm, daar onze carrière in te <laughs> vervolgen, als het ware. Maar het is gewoon leuk om erbij te doen. Net zoals dat bijvoorbeeld eh, Nirvana ook een keer onplukt heeft gedaan. Of Alanis mooie heeft ook een keer onplukt gedaan. Dus, ehm. je, noemt eh, Nirvana. Zijn dat jullie muzikale helden? Kijk ook even naar de twee broers. Uh ik weet niet per se of het heel erg goed terug te horen is in onze muziek, maar eh, ik, luisterde vroeger en nu nog steeds wel veel na. Dus het is ergens altijd een muzikale held, maar ik weet niet of het heel erg terugkijkt naar de muziek die we nu spelen. Ja. Uh, dus, dus het is... Ja, oké. Het, het, eh, het, kan. Het, kan. Ja. Een van de vele invloeden. Ja. Ja, eh, eh, hebben jullie ook eh, in de, de, de platencollectie en in de muziekcollectie van jullie ouders lopen snuffelen? En op een gegeven moment, want ja, jullie zijn op een gegeven moment ook muziek gaan spelen. Dus dan denk ik dat dat, dat, dat dat ergens wel begonnen is natuurlijk. Ehm, ja, nou ja, natuurlijk. We, hebben, we zijn op een jonge leeftijd wel in aanraking gekomen met muziek. vanwege onze ouders, die ook al een alternatieve muzieksmaak hadden. Eh, dat is altijd heel fijn natuurlijk. Ja, dus eh, moet je denken aan dingen als Muse. En eh, vroeger de echte rockplaat nog van Anouk voordat ze Nederlandstalig ging. Mhm. Ehm, ja, heel veel dat inderdaad ook Nirvana, Pearl Jam, dat soort muziek. Maar het is wel gewoon altijd ehm, ja, wel gewoon onze eigen keuze geweest. Het, is nooit, het, moest nooit, zeg maar. Nee, het als je het wilt, leuk. Maar je moet het wel zelf willen. <laughs> <laughs> ja. Eh, zit er ook, uh, ja, uh, natuurlijk, een drijfveer bij jullie alle drie? Dat, om toch je, ah, je, beste benen voor te zetten en gewoon te laten zien wat jullie in huis hebben? Ja, nou ja, ik, ik zelf heb het conservatorium van Amsterdam al af. Dus ik denk dat dat <laughs> op zich best wel laat zien van... oké, <laughs> ik, ik, ben serieus met mijn muziek bezig. En zij studeren ook aan een opleiding. Ik weet niet, mm. misschien kunnen ze daar ook iets over vertellen. Ik, studeer nu zelf aan conservatorium in halen. Ja. Dus eh, ja, ik ben er ook wel echt serieus mee bezig en volop aan de bak. En hoe zit het met jou, Jelle? Eh, ik eh, studeer, nog niet aan conservatorium. Ja. dat ik nog geen mbo-diploma heb. Dus ik studeer nu aan het Rock City Instituut in Eindhoven. Mm Maar ik ben wel van plan om door te studeren aan een hbo-conservatorium. Oké, dus dat, het zit allemaal wel in de pijpleiding, om het maar zo te zeggen. zeker. Ja. Goed, de korte introductie is eh, geweest. Eh, eh, wat, hoe moet ik het omschrijven? Een beetje indie rock of alternative rock? Mm, catchy, commercieel en rock, denk ik. Ah, Oké, nou, dus, dus niet in een hokje te stoppen. Luister zo direct zelf maar, want dat, dat, ze gaan zo direct spelen. Eerst nog even terug in de tijd doen we met Lizzie V. Want zij was precies een jaar geleden hier bij ons te gast... En eh, toen heeft ze een fantastisch nummer had ze toen onder de arm. Die heeft ze hier toen niet live gespeeld. Inmiddels zou ze het akoestisch wel live kunnen spelen. Maar eh, dat doet ze niet. Want ze zit eh, nu gewoon nergens thuis te luisteren, denk ik. Want morgen speelt ze in café, het muziekcafé Barbiertje in Vind ik een leuke naam. Barbiertje. Eh, <laughs> dus in Halfwood Sluis, daar gaat ze eh, wat optreden.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 a little bit uh, international today. Because there is somebody watching at the state of Colorado. Dus uh, dat, uh, <laughs> dat is wel altijd wel even leuk om dat er ook nog even bij te zeggen. Eh, goed, eh, het is zover. Ik eh, zeg eens wat even door die microfoon. Dan... Hey, hey, ja, ja, helemaal goed. Ja, nee, dan, dan heb ik de, juiste lijn te pakken. Want <laughs> anders is het zo, zo ernstig als ik op een gegeven moment zit en aankondig en er gebeurt niks. goed, ze zitten er klaar voor. New Bliss met... Uh, natuurlijk het eerste nummer wat ze gaan spelen, Holding Hands. Eh, kunnen jullie er iets over vertellen waar het een beetje over gaat? Oeh. Oh, dat is heel leuk. Ehm, is, een van de, de, nummers van onze eerste EP die we in 2018 hebben uitgebracht. Mm ja, het was toen de tijd gewoon een liedje van frustratie dat je eh, achteraf terugkijkt op een avond en denkt van oké, misschien had ik iets meer actie moeten ondernemen dan ik gedaan heb. Ja. Ehm, wat alleen resulteerde in handen vasthouden. Ja. Ehm, <laughs> waar ik toen toch achteraf een beetje teleurgesteld eh, in was. En toen heb ik daar een liedje over geschreven. Maar ik heb eigenlijk al heel lang niet meer over deze tekst van dit nummer nagedacht. <laughs> Oké, goed. Maakt niet uit. Het is altijd leuk als we ook nog een beetje het, eh, het, eh, de achterkant van het verhaal achter zo'n liedje kunnen horen. Eh, Holding Hands, dat wordt de eerste van New Bliss vanavond. the candlelight's I really thought a kiss was going to happen, but the only thing we did was holding hands. pictures from last night. I really thought I'd be a braver this time, but the only thing we did was holding it. altijd even eh, opletten dat, eh, dat het natuurlijk niet eh, zomaar ergens tussen gaan klappen. Dat wel er nog iets daarna komt. Maar goed, dat was bij deze dus niet het geval. De nieuwe single die wij... nou, die is nog niet zo gek lang uit, geloof ik, toch? anderhalve week. Vrijdag twee weken. Zie je, dat bedoel ik. Twee weken oud is die inmiddels. Flawless. ik vraag straks nog wel eventjes wat, waar het over gaat. Laten, laten we nu maar gewoon luisteren naar het nummer. to leave me, so I broke your knees, stuck a knife in both your feet just to please. Tied you down to a chair, but don't take fright. I promise you will make it through the night. You tried to escape me by telling me a lie. Received the penalty for playing the bad guy. Right before you passed out, I felt so at peace. Once I ask you a question, you know I'm a tease. So how is your body? else who caught your sight. Now you are blind, but I'm gonna be a light. You see, now you will only advise for me. I'll forever be the last thing you will ever see. Well, you can say a word one before, but you never wanna see my bad side no more. I before you passed out, I felt so at peace. Once I ask you a question, you know I'm a tease. So how is your reading? ja, ja, ja. ja. Dat, dat, was dus de single. En die klinkt natuurlijk totaal anders hier in deze studio... als uh, dat wij hem hier gewoon eh, al op de radio hebben gedraaid. Straks eh, gaan we nog, natuurlijk nog wat van ze horen. van New Bliss. Nu, tijd voor een andere opname van de hand van Marcus van Dam. Hij loopt nu al weg, maar hij mag ook er ook best wel een beetje trots op zijn. Marvin Day met Soldier On. dawn when you disembark. Set your foot down on a newer sort of ground. Stumbling through all the methods that is left behind, off to on your flight. prison, I'm the steep within the core. Dry your mouth than you ever felt before. Tingling in all your senses, just powering away. When you see the first light of day, soldier on. sun is burning violently. Feels as though you're melting, praying silently. Every step you take, the courage sinks into the sand, looking for your home. op dat eh, album wat hij uit heeft eh, gebracht. Dit eh, nummer van Marvin Day en zijn band Soldier On. Maar dit was nog een akoestische versie hier bij ons in de, aan onze eigen studio aan de Tolweg. Ja, ja, ja, ja. Ehm, nieuwe singles, ze zijn uitgebracht. Suzanne Sanders deed dat dan nou, dik anderhalve week terug met een nummer High Tides. Die ga je zo dadelijk horen. En ook deze week uitgebracht een, een Deen die zijn bijna zijn hele leven lang al hier in Nederland eh, woont. Jonas Brug en de London Community Gospel Choir met Dead Feeling. Dat zijn de nummers die je nu achter elkaar gaat horen. letter answer. The words slightly slanted, some of them obscured by stains. The edges tattered and wrinkled, traces of a struggle. Words of insecurity have won and found their way. it's time back. Then I see it's getting dark. I stare and start walking through the gallery hall. just right. Can you feel it? Like I feel it. Yeah, there's a moment in the air tonight. And like a Viking, I'm prepared to fight for that feeling. Yeah, that feeling. It's not a sentimental love song. Jonas Breug, eh, dat eh, is met zo'n O en een streepje er doorheen. Net zoals Bluff. Zo moet je dat dan dus kennelijk uitspreken. En de London Community... community ik krijg dus wat eh, met mond niet uit. Gospel Choir. En dat eh, nummer, dat, eh, ja, dat is eh, hagelnieuw, kan, kan, ik eigenlijk zeggen. Susanne Sanders hoorde je daarvoor. Die is iets ouder, maar ja, zij bracht het uit op het moment dat wij net onze uitzending van vorige week hebben gehad. Dat is dan weer even, een, ja, even jammer. En dan moeten we gewoon weer een weekje wachten. Straks mogen we er wel één weggeven, want morgen gaat die echt viral of online, Spotify, noem het maar op, op platformen. Eh, die komt, hier, komt eh, straks nadat wij eerst weer eventjes een set van eh, onze muzikale gasten vanda van vandaag hebben. New Bliss. De roots liggen in Limburg. Dus ik vind het eigenlijk wel leuk dat we dus nu gewoon een band hebben... die helemaal uit, uit het Limburgse land eigenlijk komt. maar goed, de bandleden wonen of ja, verblijven tijdelijk met hun opleidingen hier in de buurt. Eh, sowieso Jochem en Renske, die, eh, die zitten hier eh, redelijk oké. Maar Jelle, die moet straks nog weer helemaal terug. Dus laten we dan maar ook beginnen met het blokje van twee. twee nummers, weer Till We Meet Again. is niet, ik zei net gekscherend, van Vera Lynn. Maar het is gewoon een eigen nummer. waar gaat het over eigenlijk, Renske? Want dat vind ik toch altijd wel weer even intrigerend om naar te vragen. Ehm, ja, het is eigenlijk... je je, typical break-up love song. Ja. Ehm, ja, het gaat over eh, afscheid nemen van iemand. Oké. Okay. Nou. wel de hoop hebben dat het nog... Ehm, diegene wel weer gaat zien. Ah. Dus ergens dat er nog een luikje, een achterdeurtje ergens open gaat. Eh, dat, eh, dat er toch nog iets van een, misschien een ontmoeting er nog, toch nog in zit of wat dan ook. Ja, een soort van. Zoiets. <laughs> Oké, nou <laughs> laten we luisteren. Still We Meet Again. It never was my intention to ever fall in love with you. We got caught up in untold romance. I know you know this too. Was living on cloud nine, thought everything was fine. Pretended to be blind when I saw you walking under your rainy cloud again. And I could see it in your eyes. It's not like you didn't want to. And I could see it in your eyes. It was the heavy to hold for you. us. I wanted to fight, but you just couldn't. I know you know this too. Last time at your place, hopes were misplaced. Thought we could figure this out, only to leave in tears with my new PJs in my bag. And I could see it in your eyes, it's not like like you didn't want to. And I could see it in your eyes, it was too heavy to hold for you. train your till we meet again, till we meet again. ik werd ook echt in het eh, liedje helemaal eh, meegetrokken. Dus eh, ik heb even de oogjes dicht gedaan en echt gewoon heel erg in het liedje gezeten, als het ware. Ja, ik kijk, als je op een gegeven moment eh, eh, recenseert voor de Poppenunie... dan moet je op een gegeven moment ook inhoudelijk even naar het eh, liedje luisteren. hoe het met Criminals zit, dat, dat ga ik nu beluisteren. Ik ga niet vragen hoe, hoe, of wat, maar ik ga proberen eventjes zo direct... eventjes vragen en toetsen of ik het misschien wel goed begrepen heb. Het tweede nummer van het tweede blokje. Hier is Criminal met New Bliss. like a criminal just to get your attention. You always look any other way. Whispering words about why you can stay. typical, it's me, it's not you. Trust me, honey, there's nothing you could ever do. But still, I keep looking for another way. And a better reason for you to stay. Ik heb echt zoiets van, eh, van goh, hoe moet ik het uh, eventjes eh, het hart veroveren van een ander? Eigenlijk gewoon gewapend met koevoet door eruit naar binnen komen en proberen het hart te stelen van de ander. En dan weer gewoon ja. het een en ander zo uithalen dat je me nooit meer vergeet. Zoiets in die richting moet ik het een beetje gaan zoeken. Maar goed, muziek moet je voor meerdere mensen, is voor meerdere mensen uit te leggen. Of tenminste, de song kan voor iedereen eh, anders betekenen. Maar dat is een beetje zoals ik hem beleefd heb. En dat kan. Of het waar is, is, eh, is vers 2 natuurlijk. Eh, goed, we gaan verder. we hebben nog Nederlandstalig werk. Dat is ook hagelnieuw, want dat komt morgen uit. En dat is uh, Zij, we hebben wel eens wat eerder gedraaid van haar. dat is met dank aan It's All Happening van Jessica de Wol. Maar dit gaat helemaal eh, ja, gewoon rechtstreeks eh, vanuit de bron. Morgen eh, komt dat online te staan. En ook bij de verschillende muziekplatformen is hij dan te zien en te horen. Maar vanavond mogen we hem als eerste draaien. Hier is Helden. In een wereld die maar door blijft gaan. Mijn stilstaan nooit echt past. Ben jij al in de weer voor dag en dauw? Is jouw hart van goud jouw kompas? Jij brengt zoveel meer dan wordt gevraagd. Dat is toch mijn taak, vraag je verrast. Oh. Je bent het anker als alles lijkt te wankelen. Je zet koers op volle zee. Iets wat ik zeg. ik zeker weet waar de moed ontbreekt. Ga je door en je twijfelt niet. Dat is geen kleine. Ja, dat eh, was uh, eh, Delise met eh, Helden. het eerste setje, wat zeg ik, het, de eerste twee sets zijn voorbij. En dan ga ik toch even stiekem even peilen bij, bij, bij de band. Of ze het leuk vinden. Of dat, ze, tot, ja, dat ze tevreden zijn over, met, met de manier van onze aanpak natuurlijk. dat willen we ook graag horen. Een klein beetje feedback ja, eh, eh, vermaken jullie, laat ik het, eh, ja, laat ik het anders zeggen. Want het gaat erom dat, dat het voor jullie natuurlijk eigenlijk een beetje het feestje moet zijn. Dat jullie ook een beetje leuk jullie nummers kunnen laten horen. Ja? Ja, dat valt zeker. Ja. Ehm, nou geven jullie af en toe singles weg. Hè? Dus dan mogen wij uh, radiomensen of weet ik van wat... mogen er wat mee gaan doen. En ehm, is dat eh, bewust of eh, gaan jullie niet eh, meteen voor een volgende EP? Ehm, nou, toevallig komt de EP in zijn geheel wel op Spotify ook te staan. Mhm. Dat is, ehm, we hadden het doel om het afgelopen vrijdag te doen, maar dan gaat iets niet helemaal goed op Spotify. Dus ik denk dat dat opnieuw moet. Maar mensen ehm, kunnen wel gewoon de EP ehm, bij de shows kopen. Eh, bijvoorbeeld volgende week bij Paradiso, waar we spelen. Ah, dat spammen mag vragen. dus <laughs> ja. dus uh, jullie Paradiso, bovenzaal? Uh, bovenzaal, ja. ja oké. Dus, dus nou ja, goed, met alle respect gesproken. Dan ben je alvast met één been binnen natuurlijk, hè? Hoop <laughs> Goed, eh, straks gaan we ze na negenen, gaan we ze nog een keer horen. Eh, of eh, dat voor Newland ook geldt. ik werd er van de week, kreeg ik ergens ja, een mail, kreeg ik binnen een van de bandleden, Alex van Nieuwland, die zit... Nou, dan zal het waarschijnlijk ook eh, de naamgever van de band eh, zijn. En die had op een gegeven moment... Eh, ja, wij hebben ook een single. Dus ik op een gegeven moment kijken, kijken wat, wat is dat dan? en jongens, die hebben zich een beetje laten inspireren op David Bowie. Vorige week hebben we hem even snel ertussen gedraaid. Maar vandaag gaat hij dus weer even de volle aandacht krijgen. De band komt uit Harlingen daar maken ze dus ook muziek. En eh, in het hoge noorden, eh, het, lijkt wel of het een beetje een revival is. Alles eh, uit Groningen, Friesland de laatste weken hier bij Alternative DvV, Maar dat maakt niet uit. Maar goed, je gaat ze horen tot aan het nieuws van 9 uur.